Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Door orkaan Alfred zitten honderdduizenden Australiërs zonder stroom. Aan de oostkust is een man om het leven gekomen. Hij zat in een auto die werd meegesleurd door het water. Ook twee legertrucks die onderweg waren om, om, hulp te bieden kantelden. En daarbij raakten een aantal militairen gewond. Honderden kilometer zandstranden zijn flink afgekalfd. Op sommige plekken zijn kliffen van 6 meter hoog ontstaan. In het gebied zijn scholen, winkels en vliegvelden gesloten. En ook het openbaar vervoer ligt stil. De Australische autoriteiten waarschuwen voor aanhoudend slecht weer... al zal de storm de komende uren in kracht afnemen. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in het Overijsselse Balkbrug. De brand brak rond 7 uur vanochtend uit in een loods op een industrieterrein, meldt Omroep Oost. In de loods lag een berg afval. Er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio raadt omwonenden daarom aan om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De brandweer denkt dat het blussen nog uren gaat duren. Voor zover bekend was er niemand op het terrein in Balkbrug. Een pro-Palestijnse betoger heeft meer dan 16 uur op de klokkentoren van de Big Ben in Londen gezeten. De man klom gisterochtend via een richel over de buitenkant van de toren en verschanste zich op een ornament. Pas rond 1 uur vannacht lukte het hulpverleners om de man met een hoogwerker naar beneden te halen. De politie onderhandelde uren met de man, maar weigerde om van de toren te komen. In een video die hij zelf op social media deelde... meldde hij dat hij van plan was om 3,5 dag te blijven zitten. De Mol en de winnaar van het programma Wie is de Mol zijn bekend. De finale met actrice Maaike Martens, presentatrice Roos Mogré... en programmamaker Stijn de Vries was in de Halle in Amsterdam. En daar werd bekendgemaakt dat Roos Mogré dit seizoen heeft gewonnen. Zij wist Stijn de Vries te onthullen als de Mol, degene die het spel saboteert.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz, live vanuit Zandvoort. Uh, mijn naam is Edward Rauwhorst, Mr. Brightside. A special warm welcome to our overseas listeners, in particular our fans from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in again. In Jazz We Trust dat is een beetje de, af, eh, de titel van de aflevering van eh, vandaag. Eh, het tweede uur werd ehm, afgetrapt door niemand anders dan Joe Henderson met zijn welbekende Mamacita, de song van het album The Kicker. Dat uitkwam in 1968 eh, op het Milestone eh, label. Een label dat eh, werd opgericht in New York door Oren Kipnews... die eerder als oprichter en producer van Riverside Records... verantwoordelijk was voor de klassiekers van Bill Evans... Sunday at the Village Vanguard en West Montgomery. en zijn releases die staken eigenlijk de releases van Blue Note na de kroon. Eh, hier hoorde je dus eh, Joe Henderson samen met onder meer eh, Kenny Barron op het piano... Ron Carter op bas en Louis Hayes op drums van het geweldige album The Kicker. een andere kanjer op de tenorsax is Clifford Jordan... een autodidact wiens muziek wel vaker bij ZFM Jazz voorbij komt... Ehm, in 1960 begon hij voor het eerst samen te werken met pianist Cedar Walton. En hij zou dat daarna nog eh, heel vaak doen. Wil je een eh, indruk krijgen van het kunnen van eh, Clifford Jordan... dan is zijn album Starting Time uit 1968 een goed beginpunt. En dat, is ook geproduceerd, dat werd ook geproduceerd, dat album... door diezelfde Oren Keep News. voor het Jazzland label, dat dan weer een sublabel was... van het net genoemde Riverside eh, eh, Records label dat eh, op een gegeven moment ter ziele ging. Ga luisteren naar Clifford Jordan met zijn eigen nummer Extempore. Clifford Jordan. Clifford Jordan extempore met eh, op eh, eh, trompet Kenny Dorham. Cedar Walton dus op piano. Albert Heath op drums en Will Bill Ware op bas. Je kunt jazz niet alleen horen via de radio, ZFM Jazz, IFM Jazz... maar ook live in Zandvoort Nieuw Unicum vanmiddag. Wiepke Bonnet, zang eh, met haar Garçon. Met interpretaties van bekende Franse chansons. En eh, de Garçons zijn Jean-Louis van Dam op piano accordeon. Marcel Boy op bas en Frank Af te Brinken op drums. drums pardon. Ehm, om half eh, drie dus begint dat. En er zijn nog een aantal, een paar kaarten beschikbaar. Vertelde Hans Reiners mij net. Dus wees er snel bij jazzinzandvoort.nl. Daar kun je die kaartjes voor vanmiddag nog regelen. Gaan we door met een andere eh, ja, icoon uit de jazzmuziek. Eh, muziek Niet zo eh, bekend als zangers als Sinatra, Tony Bennett of Mel Tormé, Lou Rawls of Sammy Davis Jr. Ik heb het over Ernie Andrews. hij kon terugkijken op een meer dan 70-jarige loopbaan... vol met muzikale hoogtepunten. Hij eh, overleed drie jaar geleden op 94-jarige eh, <laughs> leeftijd. Eh, gelukkig leeft zijn muziek voort. Um, Old Man River just keeps rolling along. Ernie Andrews. must know something. an old man river. I just keep on rolling along. Andrews met een glansrol op tenorsax voor Houston Person... van het album Girl Talk uit 2001. Eh, het volgende onderdeel mag natuurlijk niet eh, ontbreken in mijn uitzending. Luister maar. ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up Een openbaring Thank <laughs> you. duet uitvoering van het welbekende Army Dreamers van eh, Kate Bush. In de uitvoering dus van eh, Emilie Parisien, de alt-saxofonist en sopraansaxofonist... en de accordeonist Vincent Pirani eh, van hun album Abrazzo uit 2020... te vinden op plek 1289 in de fameuze Top 2025... Cover-Up. ZFM Jazz Cover-Up. Jazzy covers van welbekende nummers uit de NPO Top 2000. De enige hitparade, de ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up... die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. En dat werd gevolgd door een ander bekend eh, popliedje... niet te vinden in de NPO Top 2000... Eh, Don't You Worry About the Thing van Stevie Wonder... in een fraaie uitvoering van eh, Hamilton de Hollanda... een mandolinespeler uit Brazilië... en Gonzalo Rubalcaba, de, Braziliaans, of de Cubaanse pianist... Eh, van hun samenwerking, collab, Collaboration... dat heet, zo heet het album uit de 2024... met een glansrol daarbij ook nog eens... voor de Braziliaanse harmonica-speler Gabriel Grossi. Dus het album heet Collab van Hamilton de Hollanda en Gonzalo Rubalcaba. New release. Sanchez. I got a feeling you're the one for me. I'm kind of stuck, it's true. When I dream of where I wanna be, it's with you. I'm tired of playing too hard to get. I'm ready to leap if you are holding the net. I guess that I'm saying that it's time to jump in. We gotta move on, our love. I love you, baby. Let's give it a try. There's nothing to lose on a trip to the stars. Together we fly. So please come on and sweep me away. It's very cool, my dear. I know you wanna take a trip with me. I see it in your face. There's the door, come on, let's turn the key to our place. When I look at you, I see something real. It's not what I'm thinking, baby, more what I feel. Don't keep me waiting, hesitating again. We gotta move on, I love. I love you, baby. Let's give it a try. Let's take a shot to see what we've got. Forget about why. Oh, I love you, baby. Let's write a story for the ages. The pages will be happy and sweet. We could keep waiting for our rainbow to appear. Oh, we could dance on clouds and spin away from here. Spin away from here. we fly. Oh, love you, baby. So what do you say? I got a thousand happy reasons, so please come on and sweep me away. know, you better take me by the hand because I love you. Mm. You love me. Yes, I love you. And I love you. Yes, you geweldige zanger uit Duitsland, Jeff Cascaro. Bijgestaan door Vola Dada. Ehm, van het album Love and Blues in the City uit 2017. En dat werd voorafgegaan, dat nummertje eh, I Love You Baby... door Miles Totem van het album In Jazz We Trust... 30 Years. En dat is een viering van het bestaan, 30 jaar bestaan van het Positoon label. Door alle cracks eh, van dat, die onder contract staan van dat label. Dus dan heb je weer die Diego Rivera, Alexi Piagin, Artie Hara, Rudy Royston, et eh, een fraai album en een, een goed adagio in jazz. We trust. Ehm, ja, we zitten alweer in het laatste kwartiertje bijna van eh, ZFM Jazz. Ehm, we gaan door met een eh, ja, Latijns-Amerikaanse eh, vibe. Ik pak even mijn blaadje erbij. Um, um, het orkestre eh, Acocan. Een Latin jazz ensemble bestaande uit muzikanten uit de Cuba en eh, New York. En die laat zich eh, inspireren door de muziek van die landen. Van Machito, Perez, eh, Pera, Prado en ook Mario Bauza uit het midden van de vorige eeuw. En dat doen ze voor het Deptone label uit Brooklyn, New York. Dat naast zich op zoek moest naar nieuwe sterren. Toen vrij plotseling. En achter elkaar de soulzangers Sharon Jones en Charles Bradley. Het label kwamen te, ontvangen, te ontvallen. En gelukkig eh, ja, is ook orkesteren Akokan een eh, goede vervanger. Ze beginnen geleidelijk aan meer bekend te worden. En het nummertje wat je gaat luisteren van het album Caracoles heet Cha Cha Cha Paca. te traigo. de jaren 60 was hij het gezicht van de salsa en boogaloo in New York... en een veelgevraagd sideman op eh, jazz, pop en soulplaten. Jazz was zijn grote liefde. Vanaf de jaren 90 vormde hij zijn New World Spirit Jazz Ensemble... waarmee hij tot zijn dood in 2006 toerde. En hier hoorde je een eh, uitvoering van het welbekende Killer Joe... van eh, Benny Golson en Art Farmer oorspronkelijk. Ehm, te vinden op het album Hot Hands, een compilatie van twee albums van die geweldige percussionist Ray Barretto. Ja, nog een, eh, een, minuutje of vijf. De playlist komt eh, te staan natuurlijk zoals altijd op mijngroeven.nl... en eh, met een link ook naar de Facebookpage van de ZFM Jazz. Wil je jazz beluisteren? Dat kan vanmiddag in Zandvoort, Nieuw Unicum. Wiepke Bonnet, half drie. Maar er zijn nog een paar kaartjes. Wil je dus naartoe, wees er nu dan snel bij. Dan kan je reserveren via Zandvoort, eh, jazzinzandvoort.nl. Ehm, kom ik bij een crooner. Een crooner, een moderne crooner. Die de tijden, de aloude tijden wil doen herleven. Maar met eigen songs. Eh, en dan heb ik het over de Canadees Alex Bird en de Jazz Mavericks. The Way She Moves. way she moves through gridlock streets like an angel's grace has kissed her feet. Like a bird that's broken free. The way she moves, she moves me. The way she moves, she moves me. she moves and flips her hair like a silent dancer in the midnight square. The song she's hearing sets her free. The way she moves, she moves me. The way she moves, she moves me. She's the girl with faraway eyes. She's like Dorsey's clear blue skies. She's somewhere Mavericks. The Way She Moves van het album Whiskey Kisses. Whiskey Kisses van een jaar vijf geleden. We zitten uh, ja, echt aan het einde. Nog een eh, minuutje of wat. Ehm, volgende week is er natuurlijk weer uh, eh, ZFM Jazz. In Jazz We Trust. Keep on jazzing. Maak er een mooie dag van. Tabé, mijn naam is Edward Rahorst.